4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van politievakbond ANPV heeft geld achterover gedrukt... dat was bedoeld voor politiemensen met een posttraumatische stressstoornis, PTSS. Het gaat om zo'n 130.000 euro. De man hielp agenten met PTSS met het indienen van schadeclaims. Daar verdiende hij ten onrechte zelf ook aan. Korpschef Akerboom zegt dat de man de belangen ernstig heeft geschaad... van mensen in een kwetsbare positie. De oud-vakbondsvoorzitter is ontslagen en wordt strafrechtelijk vervolgd. Het dodental van de brand in een Japanse tekenfilmstudio blijft maar oplopen. Er zijn nu 33 doden geteld en er worden nog steeds mensen vermist. Halverwege de ochtend drong een man de studio in Kyoto binnen... en verspreidde daar een brandbare vloeistof, waarschijnlijk benzine. Er zouden ook messen in het pand zijn gevonden. De man zou hebben gezegd dat de tekenfilmstudio plagiaat had gepleegd. De dader raakte zelf licht gewond en werd opgepakt. Hij heeft nooit bij het bedrijf gewerkt. Oekraïne mag in de Europese Unie 50 miljoen kilo kip extra verkopen, tegen de zin van Nederland. Tot nu toe mocht Oekraïne 20 miljoen kilo per jaar exporteren, maar met een truc wordt dat kwotum al jaren omzeild. Door aan elke kippenborst een stuk vleugel te laten zitten, vallen die kippen buiten de afspraken. Die truc wordt nu onmogelijk gemaakt, maar om Oekraïne te compenseren gaat het kwotum wel omhoog van 20 naar 70 miljoen kilo. Nederland stemde in de EU tegen... vanwege de zorgen over het dierenwelzijn in de Oekraïnse kippenindustrie. De verdachte van de brandstichting in twee kippenschuren in Groningen... heeft zich gemeld bij de politie. De vermoedelijke dader was rond het moment dat de branden uitbraken... te zien op camerabeelden. En de politie had gedreigd die openbaar te maken... als de man zich niet zou melden. Bij de brand in Kiel-Windeweer kwamen begin deze maand 100.000 kuikens om. De twee schuren van het pluimveebedrijf brandden volledig af. Het weer. Het is wisselend bewolkt met verspreid over het land buien. In het noordoosten kans op onweer. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Met wat zon wordt het middags 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. wipe your eyes. You got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take arms and teach us to do right. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of your business when Kanye even made him famous.